Uur. Dit is door Almegens met het NOS-journaal. De Russische president Poetin heeft in een interview met de Russische staatstelevisie gezegd... dat hij geen oorlog verwacht met buurland Oekraïne. Hij zei dat zo'n apocalyptisch scenario voor hem onwaarschijnlijk is. In het gesprek zei Poetin ook dat hij niet zoveel ziet in een nieuwe ontmoeting met Frankrijk, Duitsland en Oekraïne. Eerst moeten de afspraken uit het akkoord van Minsk worden nageleefd, zegt hij. Volgens Poetin is het nakomen van dat verdrag de beste manier om weer stabiliteit te krijgen in Oost-Oekraïne. Artsenorganisaties en grote gezondheidsfondsen lanceren vandaag de persoonlijke gezondheidscheck. De test is een antwoord op de wildgroei aan commerciële gezondheidstesten die volgens de artsen vaak onbetrouwbaar zijn. Ze leiden volgens hen vaak tot onnodig en duur vervolgonderzoek. De nieuwe gezondheidscheck richt zich nadrukkelijk op het voorkomen van kwalen. Uit een proef is gebleken dat mensen na de uitslag van de gezondheidscheck vaak hun leefstijl aanpassen. Daardoor hebben ze minder last van hun ziekte. Een rechter in Amerika heeft de Palestijnse autoriteit en de PLO aansprakelijk gesteld voor aanslagen in Israël ruim tien jaar geleden. De zaak was aangespannen vanwege zes aanslagen in en om Jeruzalem die aan 33 mensen het leven hebben gekost. De Palestijnen moeten van de rechter 655 miljoen dollar schadevergoeding betalen. Onder een antiterreurwet kunnen Amerikanen die slachtoffer zijn van aanslagen in het buitenland in de VS een zaak beginnen. De Palestijnen gaan in beroep tegen de uitspraak. De oprichter van Pegida is terug aan de top van de Duitse anti-islambeweging. Staat op de Facebookpagina van de beweging. Eind vorige maand stapte Lutz Bachmann nog op nadat er ophef was ontstaan over een foto waarop hij als Hitler poseerde. Na Bachmans vertrek stapten ook een aantal andere kopstukken uit de beweging. De overgebleven bestuursleden lijken Bachman te hebben vergeven. Het weer, vooral in de kustgebieden een enkele bui, mogelijk met onweer. In het binnenland is het vannacht vaker droog. Minimaal liggen rond plus 2 graden. Overdag geregeld zon, maar vooral ochtends ook nog buien.